Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op alle racistische drek. Na zijn gemiste penalty in de EK-finale ging het helemaal los op social media. Hij en de twee andere penalty-missers kregen allemaal racistische dingen naar hun hoofd. Een muurschildering van Rashford in Manchester werd beklad met leuzen. Toen deze buurtbewoner dat hoorde, ging hij er meteen heen om de scheldwoorden af te plakken. is more depressing, isn't it? Like that we live in a in a country where this kind of response is, you know, the new normal now, isn't it? Like this, um, this racism seems to be more and more prevalent, doesn't it? Rashford is heel blij met de steun uit zijn buurt, zegt hij op Twitter. Hij biedt ook zijn excuses aan voor de gemiste penalty... maar zal zich nooit verontschuldigen voor wie hij is. In vakantielanden als Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronaregels weer strenger. In Griekenland mogen alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn nog de restaurants inkomen. En dat geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. Die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. En ook in Spanje worden de regels weer strenger. In China is een toeristenhotel ingestort en daarbij zijn zeker acht mensen omgekomen. Er worden nog mensen vermist. Reddingswerkers doorzoeken het puin naar een teken van leven. Veertien overlevenden zijn inmiddels uit de brokstukken bevrijd. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het instorten. En bijna de helft van de jonge promovendi heeft op universiteiten te maken met wangedrag door leidinggevenden. Het gaat bijvoorbeeld om racisme, pesten of buitensluiting. Kwamen we achter bij NOS op 3. Promovendi zijn studenten die willen promoveren. En dus als jonge wetenschapper beginnen aan een academische carrière aan de universiteit. En als zij last hebben van een angstcultuur schaadt dat ook de wetenschap, vertelt mijn collega Dennis Hogeveen. Als je het hebt over wetenschappelijke integriteit, dan gaat het natuurlijk ook over data verzamelen en analyseren. En stel dat daar iets in gebeurt waarvan je denkt, dit klopt niet helemaal. Of hier wil ik kritische vragen bij stellen. Eh, maar je hebt het idee dat je geen kritiek mag leveren. En dat laatste horen we ook veel van de mensen die wij gesproken hebben. Eh, ja, dan kan het zomaar zijn dat het iets betekent voor de uitkomst van het onderzoek. Om daar iets tegen te doen, moeten alle universiteiten sinds deze maand een onafhankelijke ombudsman hebben. Maar dat is nog niet overal het geval. Het weer nog, het is op veel plekken bewolkt. Later op de dag regent het vooral in het zuiden en oosten. En het wordt tussen de 20 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. Je hebt daar bijna een half uur vertraging door het ongeluk met drie auto's. De linkerrijstrook is dicht.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 Blijkt uit een enquête van FNV en CNV. 1 op de 5 kijkt nog liever even de katten te boom. Bijna de helft van de jonge promovendi heeft op universiteiten te maken met wangedrag door leidinggevenden, blijkt uit de rondgang van de NOS. Het kan gaan om ernstige zaken als racisme, seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Basisscholen ontvangen komend schooljaar miljarden extra om de achterstanden in te lopen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het weer, het wordt een bewolkte dag met voornamelijk in het zuiden en oosten wat regen. Later op de dag kans op wat zon en het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. you're here, I think I need some space. Well, shit, we've always had good conversations. Oh, we used to, but I haven't been serious since high school.